dat hij net als de brug in het Italiaanse Genua had kunnen instorten. De experts hebben een oud rapport bestudeerd... en trekken daaruit de conclusie dat het een wonder is dat de brug er nog staat. De Merwedebrug in de A27 werd in oktober 2016 wekenlang afgesloten voor vrachtwagens... nadat er haarscheurtjes in de draagbalken waren ontdekt. Het genootschap van hoofdredacteuren is geschokt door het uitzetten van de Nederlandse journalist Ans Boersma door Turkije. Voorzitter Marcel Gelauf noemt het onaanvaardbaar dat Turkije een journalist van het een op het andere moment aanhoudt, een nacht vastzet en zonder enige verklaring het land uitzet. Journalistenvereniging NVJ noemt de uitzetting een nieuw dieptepunt in het persvijandige beleid van Turkije. Boersma is correspondent van het Financiële Dagblad. De hoofdredactie van het FD is diep geschokt en wil de uitzetting samen met Boersma aanvechten. De omstreden vertrekregeling voor personeel van de Belastingdienst wordt duurder dan gedacht, schrijft de Telegraaf. De regeling kostte tot nu toe 700 miljoen euro. Daar komen volgens de krant enkele tonnen bij. Ook medewerkers die met onbetaald verlof zijn gegaan voorafgaand aan hun pensioen vallen onder de regeling, blijkt uit een procedure bij de Centrale Raad van Beroep. Secure Cash, het bedrijf dat geld van en naar winkels vervoert, houdt er eind deze maand definitief mee op. Dat betekent dat winkels snel op zoek moeten naar een andere geldtransporteur. Secure Cash werd begin deze maand failliet verklaard, maar de geldwagens bleven doorrijden. De curatoren hebben de mogelijkheden onderzocht voor een doorstart, maar dat is niet gelukt. Het personeel, 220 mensen in vaste dienst en 100 uitzendkrachten, moet op zoek naar ander werk. Het weer, buien met kans op hagel, natte sneeuw of onweer. In een bui kan het even glad worden. Er is ook wat zon en het wordt een graad of vijf. Morgen droog en wat zon. Ook namorgen vrijwel droog met af en toe zon en lichte nachtvorst. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. De ochtendspits lost langzaam op. Nog wel op oponthoud op de A4 Den Haag-Amsterdam. Tussen knooppunt De Hoek en knooppunt De Nieuwe Meer 10 minuten vertraging door een ongeluk. Maar de weg is wel weer vrij. Op de A10 richting Koenplein staat het nog vast tussen knooppunt Watergraafsmeer en Amsterdam Slotervaart. Het komt door een vrachtwagen met pech en de rechterrijstrook is dicht. Je hebt daar nog een kwartier vertraging. Op de A27 Almere-Gorkum 20 minuten vertraging tussen Hilversum en Afrit de Beeld.